uur. kunnen met het NOS-journaal. Discrimineert dan moslims in andere Europese landen, blijkt uit onderzoek. Het Europese Agentschap voor Grondrechten heeft 10.000 moslims gesproken in 15 Europese landen. In Nederland ervaart ruim 40% discriminatie op basis van afkomst. In andere landen is dat gemiddeld 27%. Ook hebben Nederlandse moslims vaker te maken met discriminatie op basis van religie. Alleen in Griekenland voelen moslims zich vaker gediscrimineerd. Homeopathische middelen zouden binnen de EU niet langer gedoogd moeten worden. Eerst zou er meer duidelijk moeten zijn over de werking en veiligheid van de middelen, zegt de overkoepelende Europese Adviesraad van Wetenschapsacademies. Volgens de wetenschappers is er in sommige gevallen misschien sprake van een placebo-effect, maar er is voor geen enkele ziekte wetenschappelijk bewijs dat homeopathie werkt. Met de stijgende zorgkosten in veel landen adviseren de wetenschappers om homeopathische middelen en methodes niet langer te vergoeden. Er gebeuren steeds meer ongelukken met elektrische fietsen, meldt het AD op basis van politiecijfers. Sinds 2014 zijn bijna 80 e-bikers in het verkeer om het leven gekomen. Vooral ouderen lopen gevaar. 87% van de verkeersdoden op een e-bike is 60 jaar of ouder. De politie adviseert e-bikers om een helm te dragen. Ook zou het volgens de politie goed zijn als mensen een cursus volgen voor ze op een elektrische fiets stappen. Milieuorganisatie Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege rubberkorrels op sportvelden. Sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers zijn volgens de organisatie strafbaar... omdat de korrels zware metalen lekken in de bodem. Vorig jaar concludeerde het RIVM dat de korrels geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid... maar dat er wel mogelijk gevaren zijn voor het milieu. Het weer, vandaag schijnt geregeld de zon. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden en 20 in het zuiden. Morgen kan er in het westen een bui vallen. Het oosten houdt het droog met geregeld zon. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vielen op eh, de A12 Den Haag-Utrecht. Daar eh, staan ze in de rij tussen Gouda en Reewijk. 4 kilometer, 10 minuten kost je dat. Ook 10 minuten vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer.